Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte die gisteren door de politie is doodgeschoten in Capelle... is een jongen van 15 uit Gouda. Hij zou een fatbike hebben gestolen en daarbij gedreigd hebben met een vuurwapen. Toen agenten hem later bij een McDonald's tegenkwamen... hebben ze hem meerdere keren gewaarschuwd. Dus hij zou weg zijn gerend en toen loste de politie meerdere schoten. De jongen overleed ter plekke. De burgemeester van Capelle aan den IJssel ziet het gebruik van wapens door jongeren als een groot probleem. Daar moeten we met z'n allen echt tegenop staan. Dat moeten we begrenzen en daar moeten we stevig mee aan de slag gaan. Eh, in Capelle zijn we daar al mee bezig. Hè. Wij begrenzen echt op dit ogenblik. Hè. Eh, of je het daarmee altijd kan voorkomen, weet ik niet. Maar we moeten dat in ieder geval op een zo goed mogelijke manier stevig aanpakken. Twee andere jongens zijn opgepakt. Die zouden ook iets te maken hebben met de fatbike-roof. Meer dan 63.000 mensen hebben afscheid genomen van de Amerikaanse activist Charlie Kirk. Hij werd vorige week doodgeschoten toen hij een toespraak gaf op een universiteit. In het stadion waar de uitvaart was gaf ook Donald Trump een speech. Hij noemde Charlie Kirk een martelaar voor de vrijheid van Amerika. Een flinke brand in een huizenblok in Koevoorde in Drenthe vannacht. Acht woningen moesten worden ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer denkt te weten waar de brand begonnen is. Waarschijnlijk is het eh, beneden ontstaan in de keuken. In totaal eh, vier woningen waar brand is geweest. Twee met behoorlijke brandschade en twee die we hebben kunnen eh, behouden. Maar het is niet duidelijk of de bewoners daarvan ook weer snel terug kunnen naar hun huis. En een spannende dag voor Hera United gisteren. Die profvoetbalclub die als enige alleen maar een vrouwenafdeling heeft... speelt voor het eerst een thuiswedstrijd. Ongeveer 1700 fans kwamen erop af. En eh, deze fan die keek lang uit naar het moment. Vanaf het allereerste begin. Dus ik ben heel blij. Eerste wedstrijd thuis. Hoe bijzonder is dat, die eerste thuiswedstrijd? Eh, dat is heel bijzonder. Dit veld is bijzonder. Het is bijzonder dat we nu een eigen licentie hebben. Of we. Ik ben supporter, maar... Het voelt al meteen als we. Ja, het voelt al als we, ja. ja. Sportief ging het niet zo lekker. Hera verloor met 2-3 van Zwolle. Heb ik het weer nog? Een mix van van alles wat eigenlijk. Zon, wolken en af en toe een bui. En het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland komt de ochtendspits langzaam op gang. Er staat nu bijvoorbeeld file op de A10 Noord richting Haarlem bij de Koentunnel. De vertraging is daar 10 minuten. Ook rijdt het langzaam na een ongeluk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 Onder de mensen die zijn aangehouden bij de rellen van zaterdag in Den Haag... zijn zes minderjarigen. Dat zei de hoofdcommissaris van de Haagse politie in Nieuwsuur. In totaal zitten 37 mensen vast. De door de politie doodgeschoten verdachte in Capelle aan de IJssel... is een jongen van 15 uit Gouda. De verdachte zou meerdere keren zijn gewaarschuwd voordat de politie schoten loste. Hij overleed ter plekke. In Braziliaanse steden zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen een wet die het moeilijker maakt om politici te vervolgen.